Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Landbouwminister Adema verwacht dat het kabinet 6,7 miljard euro moet uittrekken voor het landbouwakkoord. Dat blijkt uit een nota van het ministerie dat in handen is van de NOS. Met dat akkoord wil het kabinet de landbouw verduurzamen en de stikstofuitstoot flink terugdringen. Maar voordat het zover is, moet het kabinet en boerenpartijen het nog wel even eens worden. En mijn collega Sarah Buurman weet wat de pijnpunten zijn.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 Morgen vergaderen de partijen over de laatste loodjes en zou er aan het eind van de dag een akkoord moeten liggen. In Italië dreigt het racecircuit Emilia Romana te overstromen... waar komend weekend de Grand Prix van de Formule 1 is. Het circuit is ontruimd omdat de rivier ernaast dreigt buiten zijn oevers te treden... vanwege de vele regen. De overstromingen hebben daar al aan twee mensen het leven gekost. Dan naar de VS. Daar probeert de CIA met een soort korte film Russische spionnen binnen te halen. En de video is verspreid op alle mogelijke social kanalen. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой мы говорим шепотом. Ja, je kunt een held zijn en kiezen om iets goeds te doen, is de boodschap. De Amerikaanse inlichtingendienst hoopt dat Russen informatie willen delen over het Russische leger... en wat er allemaal binnen de muren van het Kremlin wordt besproken. En dat kan allemaal anoniem, zegt de CIA. En in Rotterdam hebben gisteren veel supporters lekker liggen baderen in de Hofpleinfontein... om te vieren dat Feyenoord kampioen is. En vandaag werd er 300.000 liter water weggepompt en weer ververst. Ja, en dan vind je nogal wat op de bodem, zegt een medewerker van het Stadsbeheer. Je kan denken aan schoenen, jassen, telefoons, blikjes, glas, eh, eh, papier petjes, mutsen, sjaals, niet te vergeten. Ja, mocht je zoiets dus zijn kwijtgeraakt tijdens het feesten... moet je even een belletje doen naar het stadsbeheer dus. Krijg je nog het weer. De rest van de avond is het overal droog. Vannacht wordt het fris, een graadje of 5.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 welkom bij Tussen App en Vloed. U luistert nu naar Shepherd Moon en eh, u kent daar natuurlijk Enya. Een prachtig nummer, Shepherd Moon. Eh, voor mij een bijzondere herinnering, omdat dit gedraaid werd op de begrafenis van mijn vader. Alweer een hele tijd geleden hoor, 1996. kunt u meer verwachten vanavond? Nou, eigenlijk van alles. Ik zoek eh, mooie nummers voor u uit. Nummers waar ik natuurlijk zelf iets mee heb. En ik hoop u ook. Shepherd Moon. We gaan eh, naar een nummer van een groep waar ik ook een grote bewonderaar van ben. dan heb ik het over de Moody Blues. En Justin Hayward, de liedzanger van de Moody Blues... heeft eh, jarenlang geleden een, eh, ja, een prachtig album gemaakt samen met Mike Betts. En die kennen we van Lady of the Dawn. Maar dit is een, een van de prachtigste nummers van het album... en het heet Forever Autumn. Voor altijd herfst. the autumn sky. And one by one they disappear. Verkeerd voor altijd in de herfst, omdat jij hier niet bent. Prachtig nummer van het album Classic Blue van eh, Justin Hayward en Mike Bett. En uh, het werd opgenomen met de London Philharmonic Orchestra. Kan niet mooier. Here I am just sitting around With an old piano in a vacant room And the same old feelings come again So uncertain, hurt, and scared. I thought I grew, but here I am again. I should have seen the train be passing through. I thought I knew. kon inderdaad. Karen Carpenter, helaas bezweken aan uh, ja, eh, hartfalen na anorexia nervosa. Of nerveuze, hoe moet ik het zeggen. Prachtig. Dankjewel Karen Carpenter en uh, Annemieke Vos. Die heb ik een belofte gedaan, een promise... dat ik Tracy Chapman voor zou draaien. Nou ja, en wat mij betreft belofte maakt Schuld. Annemieke, voor jou if you wait for me lijkt wel eh, betovering, magic. u maar eerlijk bekennen, ik heb gewacht op een meisje als jij. Waiting for a girl like you. Het is een vreemdeling die het voor u zingt, Foreigner. het zou ervan geworden zijn van porno, want je hoort er eigenlijk weinig meer van. Geldt natuurlijk ook voor 10cc, want een groep was dat. Ik heb ze gezien, u kunt me geloven of niet. In eh, het Kennemer Theater in Beverwijk. Een zaal waar slechts 500 mensen in kunnen. Maar daar gaven ze een geweldig concert. Heel intiem. En het klonk als een klok. Maar meer was ja. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly face I'm going through. geweldig als je zulke mooie nummers kan schrijven. U bent afgestemd luisteraars op ZFM Zandvoort en dat is maar goed ook.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 In hoe kun je dat nou doen? Het hartbreken van onze Cliff Richard. Het was een opname eh, tijdens een reunie... wat hij onlangs eh, hield met de Shadows. Nou ja, onlangs. Ook alweer een paar jaar geleden. Maar eh, ja, best wel een aparte opname dit. Met zo'n koortje erachter. Het shala, en zo. Hè. Geen moeilijke tekst om te onthouden. Maar wel een mooie aanvulling op het nummer... wat ook al jaren bestaat. Sedert eind jaren 60. Toen ik zelf nog een klein uh, was... En genoot van eh, Cliff Richard en de Shadows. Maar ook van de Elvis en eh, ja, de Rolling Stones en de Beatles. En alles wat er in de jaren 60 voorbij kwam. Waaronder ook, dat mogen we niet vergeten luisteraars, Rod Stewart. Heb ik u wel verteld dat ik van u hou, luisteraars? that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory reach the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. al een hits eh, gemaakt. Dat heb je al een prachtige nummers voor ons gebracht. En eh, hier hebben we ook weer eh, volop van genoten. We zijn inmiddels oud en wijs genoeg. Dus Colin Blundstone ook samen met de Alan Parsons Project. Holden Wise. can see Ja. As the final curtains falls before my eyes. Nou, dan ben je dood. Ja, zo is het. Eh, maar dat ben je ook eh, voordat je geboren werd. was je ook dood. Je weet er helemaal niks meer van. Nou, dat klopt ook natuurlijk. Want als je er niet meer bent, als je niet meer in een lichaam zit... Ja, dan, dan weet je niks. En dan eh, merk je niks. En ik heb het wel eens als ik zo naar de oude foto's van Haarlem kijk... waar ik eh, geboren ben ik zie dan de kruisweg en zo en het station en, en al die eh, huizen die er eh, ver voor mijn geboorte ook stonden. Dan denk ik van ja, ik was er niet, maar Haarlem was er al wel. Best wel eh, vreemd eigenlijk allemaal. En je komt er niet achter hè, wat er allemaal gebeurt als je er niet meer bent. Net zo min als dat je nog weet wat er gebeurde voordat je er was. Het is een beetje hetzelfde. Denkt u er ook zo over? Nou ja, misschien wel. Oh. Without a doubt I give you all my life Now and forever till the day I die You and I will share All the things this changing world can offer So I sing I'd be happy just to stay this way spend each day All My Life. En dat was natuurlijk eh, onze eh, grote groep. Nou, groot. Ja, nou, vijf, zes man denk ik, uit Amerika. En eh, ze heet ook nog Amerika. All My Life. U kent ze van A Horse With No Name. Als u het leuk vindt, ga ik die straks ook nog even draaien. Want het is best wel een gave groep om naar te luisteren. Het geldt ook voor de volgende hoor. Dat is ook zo'n zo'n heerlijk werkje. Ga er maar van genieten zou ik zeggen ga nog even niet verklappen wie het is. Zal ik het wel doen, ja. For me. Darling, just dive right in. Ed Sheeran, perfect. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew. someone waiting for me Cause we were just kids when we fell Engels dus kan ik uh, het paard zonder naam nog even voor u draaien.